uit op, ik ben Flip. Vooruit etelsjo, gezellig, vooruit etelsjo. Vooruit etelsjo, ja ik ben Flip. Vooruit etelsjo, het klinkt wat eigenaardig, maar het is nou eenmaal zo nog een keer. Vooruit etelsjo, vooruit zo vooruit etelsjo. uit keteljurken. Hij klinkt wel eigenaardig, maar het is nou eenmaal zo. Nou, anderhalf jongens, die komt er zo, hè. Als kind al zei mijn moeder, Flip, ik heb een goed idee. Wij gaan gezellig zitten met een lekker kopje thee. Ik ga de koekjes halen, zet jij vast een ketel op. Dat heb ik toen gedaan, vandaar die ketel op mijn kop. Vanaf dat ogenblik heb ik het zo is dat jongens met zijn fluit keteltje. Fluit keteltje, fluit keteltje, ja ik ben gek. Fluit keteltje, het klinkt wel eigenaardig, maar het is nou eenmaal zo. Ik ben gek met zijn fluitje jongens. Fluit keteltje, fluit keteltje, fluit keteltje, ja ik ben gek. eigenaardig, maar het is nou eenmaal zo. Luister, luister. Het is ontzettend handig op de maar in het verkeer. Gebruik hem als me valhelm, geen botsing doet me zeer. En als ik soms een rietje zie wat mij wel aardig lijkt, dan fluit ik met mijn ketel net zo lang totdat ze kijkt. Als zij me dan zo ziet, zing ik voor haar dit lied. Vooruit, keteltje, vooruit, keteltje, vooruit. Daar gaat lekker in de grip, nog een keer. Vooruit, keteltje, het klinkt wat eigenaardig, maar zo is dat in de grip. Vooruit, keteltje, vooruit, keteltje, vooruit, keteltje, in de De fluit er een vol, vooruit, keteltje, het klinkt wat eigenaardig, maar is nou eenmaal zo. Luister naar het laatste. Het wordt de grote mode en een rage bovendien. Je loopt gewoon voor gek als ze je zonder ketel zien. Geloof me binnenkort, dan lees je dagelijks in de krant. Een dame door een ketel met een fluitje aangerand. Dan hoor je overal en op het carnaval. Hip, hip, hip. Hi, hi, fluitketeltje. je grote fluitketel. Ja, wij voor eigenaardig, maar het is nou eenmaal zo. Ik het met zijn hele grote fluitketeltje. Fluitketeltje, fluitketeltje. En ik het met zijn hele grote fluitketeltje. Het klinkt wel eigenaardig, maar het is nou eenmaal zo. je grote fluitketeltje.